dans les froids.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 Vorig jaar hebben de ziekenhuizen hun begroting overschreden en toenmalig minister Klink eiste het teveel uitgegeven bedrag terug. Hij wilde het bedrag in 2011 korten op de ziekenhuisbegrotingen. De ziekenhuizen spreken van onbehoorlijk bestuur. De rechtbank was het daarmee eens, maar het hof dus niet. De kok John Vagel is in zijn woonplaats Huizen overleden. Hij was de oudste van acht broers die allemaal in de horeca terechtkwamen. John Vagel had op tot 2000 eh, een restaurant in Amsterdam. Zijn broer Gerard werd in 1989 vermoord in zijn restaurant De Hoefslag in Bos en Duin. De zondag overleden John Vagel was 80 jaar. In Amsterdam is televisiebekendheid Nel Veerkamp overleden. Ze werd landelijk bekend door de tv-serie De Veerkampjes... die in 2004 eerst door de NCRV werd uitgezonden in Man bij het Hond... en de jaren daarna door SBS 6. De Veerkampjes was een registratie van het reilen en zeilen van het Amsterdamse echtpaar... Ton en Hanny Veerkamp, die de moeder van Hanny in huis hadden genomen. Moeder Nel was de ster van de serie. Nel Veerkamp was 82 jaar. Voetbalclub NAC heeft met een lening van 2 miljoen euro de acute liquiditeitsproblemen opgelost. Het voorbestaan van de Bredaanse eredivisieclub is hiermee voorlopig verzekerd. De club hoopt dat alle financiële problemen in de loop van volgend jaar zijn opgelost. Vorig jaar leed NAC een verlies van ruim 4 miljoen euro. Door de financiële problemen kreeg NAC 1 punt in mindering bij het begin van de nieuwe competitie.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 别来。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 Don't go high go love somebody, set them free. My that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl to grip your beauty in front of me.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 She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time because she's mine. To tell you I'm the one for her? Cause you said I blow her mind. The girl is mine.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 live in Zandvoort. En jij bent erbij.